Tienduizenden mensen die uit financiële noodzaak meerdere banen hebben, zitten in de knel. Ze hebben weinig vooruitzicht op persoonlijke ontwikkeling en voelen zich gevangen in het combineren van hun banen. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad. Volgens het adviesorgaan hebben vooral mensen die zijn aangewezen op slecht betaalde deeltijdbaantjes het moeilijk. In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen meer dan één baan. Twee op de drie willen dat blijven doen. Zij zijn tevreden met de afwisseling. In Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken in het centrum van de Spaanse hoofdstad afvalbakken in brand en blokkeerden straten. Volgens de krant El País zijn twintig mensen gewond geraakt, de meeste agenten. De Senegalese straatverkoper was volgens getuigen op de vlucht voor de politie... toen die bezig was met een actie tegen illegale straatverkoop. Volgens de politie overleed de man door een hartstilstand. De brandweer in de Amerikaanse stad Miami zegt dat er vier doden zijn gevallen door de ingestorte voetgangersbrug. Een senator sprak eerder over zes tot tien doden, maar die aantallen werden niet bevestigd. De brug stortte vanmiddag in en viel bovenop een aantal auto's op de snelweg eronder. De burgemeester van Waalwijk wil dat het Openbaar Ministerie optreedt tegen mensen die stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen willen verkopen op internet. Het aanbieden of kopen van een stempas is verboden. De gemeente is zelf al iemand uit Sprangkapelle op het spoor gekomen... en volgens de burgemeester zijn er nog meer aanbieders van een stempas in Waalwijk. Een eiergroothandel uit Barneveld heeft gefraudeerd met kwarteleieren, blijkt na een inspectie. De eieren werden verkocht als Nederlandse scharrelkwarteleieren, terwijl ze van Franse legbatterijen kwamen. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete en de NVWA denkt nog na over meer maatregelen. Het weer overwegend bewolkt.